7 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Militairen lijken in Zimbabwe de macht overgenomen te hebben. In de vroege ochtend reden panzervoertuigen de hoofdstad Harare binnen... en daar waren explosies te horen. Bij het huis van president Mugabe zou geschoten zijn. Enige tijd later lazen militairen op de staatstelevisie een verklaring voor... waarin ze zeggen dat het niet gaat om een staatsgreep... en dat Mugabe en zijn familie veilig zijn. Wel werd de minister van Financiën, Chombo, opgepakt. Hij is een vertrouweling van Mugabe's vrouw Grace... die Mugabe als zijn opvolger ziet. De legerleiding is tegen Grace als president. Tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten hebben de afgelopen jaren flink meer omzet gemaakt. Dat komt vooral doordat de kosten in de zorg zijn gestegen. Tussen 2005 en 2015 groeide de omzet van zorgpraktijken met 50 blijkt uit cijfers van het CBS. In dezelfde periode stegen de uitgaven met 41 Dat komt onder meer door vergrijzing, maar ook door prijsstijgingen als gevolg van dure nieuwe technologieën. Meer omzet betekent niet dat er ook meer winst wordt gemaakt. Over het algemeen daalt het rendement van zorgpraktijken. De Rotterdamse gemeenteraad wil dat er minder steenkool naar de haven komt. Volgens de raad moet Rotterdam bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Rotterdam is de grootste steenkoolhaven van Europa. Het huurcontract met het overslagbedrijf staat op het punt voor 25 jaar verlengd te worden. Nieuwe manieren van betalen zoals Apple Pay en Android Pay kunnen ertoe leiden dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. Daarvoor waarschuwt Detailhandel Nederland. Nu wordt in de winkel meestal nog betaald met een pinpas, maar die nieuwe betaalmethoden met bijvoorbeeld een mobiele telefoon zijn meestal gekoppeld aan een creditcard. De kosten daarvoor zijn veel hoger en moeten worden doorberekend aan de klanten, zegt de organisatie voor winkeliers. Vandaag wordt over het onderwerp gesproken in de Kamer. Het weer het blijft bewolkt met lokaal wat motregen. Van het noordwesten uit wordt het steeds vaker droog. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden. Pas vanaf vrijdag is er iets meer ruimte voor de zon. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer, kost je bijna een kwartier. Na een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook, maar de vertraging is opgelopen tot zo'n drie kwartier. En op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond, 7 kilometer.